Hij werd gekozen tijdens een werkdiner van de leiders van de 27 EU-landen in Brussel. Groot-Brittannië was eerst tegen, maar gaf zijn verzet op in ruil voor een Britse EU-buitenlandchef. Premier Balkenende zei na het diner dat hij blij is met de keuze voor Van Rompuy... en dat hij diens kandidatuur volledig heeft gesteund. Balkenende is opgelucht dat er een eind is gekomen aan een periode van speculaties. Opnieuw krijgt een woningcorporatie een toezichthouder van buiten. Het is voor de vijfde keer in een jaar tijd dat dat gebeurt. Minister van der Laan grijpt nu in bij woningcorporatie Rantree in Deventer... Oud-burgemeester van Emmen gaat orde op zaken stellen bij de noodleidende corporatie. Entree moet voor het eind van dit jaar laten weten hoe het verdiepen van een laan in Deventer tot een goed eind wordt gebracht. De corporatie heeft zich vertild aan de kosten van het project. Van de Laan greep eerder in bij corporaties in Amsterdam, Rotterdam, Maastricht en Hoofddorp. Een vrouw uit Rotterdam zegt dat ze een dode man in haar bed heeft gevonden die ze niet kent. De politie weet nog niet of de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Op zijn lichaam zijn op het eerste oog geen sporen van geweld gevonden. Rotterdamse vrouw meldde zich de afgelopen avond bij de politie. Twee astronauten van de Amerikaanse Space Shuttle Atlantis hebben met succes een ruimtewandeling gemaakt van zes uur. Ze hebben onder meer een antenne geplaatst op het internationale ruimtestation ISS. De Space Shuttle werd woensdag aan het ruimtestation vastgekoppeld. De astronauten blijven nog zo'n anderhalve week bij het ISS om reparaties uit te voeren. Het is de ene laatste vlucht van de Atlantis.